spoedige start. Jobboots met het NOS-journaal. De Algemene Onderwijsbond, AOB, wil de vroegere bestuurders van het ROC Leiden verantwoordelijk stellen voor de chaos bij de school. De bond wil een procedure beginnen bij de ondernemingskamer in Amsterdam. Afgelopen zomer dreigde ROC Leiden failliet te gaan door de hoge kosten van twee nieuwe schoolgebouwen. Uit onderzoek bleek dat het schoolbestuur onverantwoorde risico's nam ten koste van het onderwijs. Door een procedure te beginnen tegen de bestuurders wil de Algemene Onderwijsbond een voorbeeld stellen. Oud-hoofdofficier Wrakking heeft forse kritiek op het onderzoek van de commissie Oosting naar de Teven-deal. Volgens Wrakking stelde de commissie suggestieve vragen. We zijn in het pak genaaid, zei hij daarover in het NOS Radio 1-journaal. Volgens hem waren in de jaren 90 deals met criminelen hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het rapport van de commissie Oosting. Het verbod op de export van Amerikaanse olie wordt opgeheven. Dat zeggen de leiders in het Amerikaanse congres. Volgens de Republikeinen zijn er harde afspraken gemaakt... maar de Democraten hebben dat nog niet bevestigd. Ook president Obama moet er nog mee instemmen. Sinds de oliecrisis in de jaren 70 is olie-export in de Verenigde Staten verboden. Alleen Canada kreeg olie en onlangs ook Mexico. Op de Amerikaanse markt is een olieoverschot... en export kan de economie een flinke impuls geven, zeggen de Republikeinen. Het kinderboekenweekgeschenk van 2016 wordt geschreven door Dolf Verroen. Verroen is nu 87 en schreef al veel kinderboeken. Hij won prijzen in binnen- en buitenland, waaronder zilveren griffels... voor zijn boeken De Kat in de Gordijnen, Hoe weet jij dat nou... en Een leeuw met lange tanden. Het thema van de kinderboekenweek van volgend jaar is opa en oma. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Tegen de avond vanuit het zuidwesten droog. Het wordt 11 tot 13 graden. Morgen bewolkt, af en toe zon. En het blijft met 14 graden aan de zachte kant. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad is de meeste vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Hilversum en Knopend Muidenberg, 9 kilometer. Drie kwartier vertraging op de A9 van Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Daar is een ongeluk gebeurd. Staat 7 kilometer file. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Den Haag-Malieveld...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 Ooh, I'll get by with a little help from my friends. Ooh, I'll get high. by the end of the day, are you sad because you're on your own? Ooh, I'll get by the little help. And when you feel you've had enough, and you wasted all your love.